Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Partijvoorzitter Helene Wening van GroenLinks vindt dat de procedure rond het lijsttrekkerschap goed en zorgvuldig is verlopen. Dat zei ze bij Knevel en Van de Brink. Het partijbestuur van GroenLinks keurde gisteravond de kandidatuur van Tovik Dibi alsnog goed, nadat de kandidatencommissie hem als ongeschikt had beoordeeld. Volgens Wening gaf de doorslag dat veel GroenLinks-leden iets te kiezen wilden hebben. In Camp David is de topconferentie van de G8 begonnen. Tijdens het diner hebben de wereldleiders onder meer gesproken over de atoomprogramma's van Iran en Noord-Korea en over de situatie in Syrië. Vandaag komen de eurocrisis en de wereldeconomie ter sprake. De G8 is het debuut van de Franse president Hollande op het wereldtoneel. Griekenland en Duitsland ruzien over een voorstel dat bondskanselier Merkel zou hebben gedaan. In een telefoongesprek met president Papoulias zou ze hebben voorgesteld een referendum te houden over de vraag of Griekenland in de euro moet blijven. Berlijn ontkent dat in alle toonaarden. Maar Griekse politici reageren fel. Ze vinden dat Merkel zich niet met binnenlandse aangelegenheden moet bemoeien. Het leegstaande pand in Amsterdam-Oost, waar afgelopen zondag een opstootje was tussen krakers en de politie, is gisteravond alsnog gekraakt. De politie was niet aanwezig. Afgelopen zondag gebruikte de politie geweld om te voorkomen dat krakers het pand zouden bezetten. Burgemeester Van der Laan nam gisteren afstand van dat politieoptreden en zei dat er duidelijk iets is misgegaan. Een dronken automobilist is gisteravond op de A59 ingereden op drie stilstaande auto's. Dat gebeurde bij de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Uit een blaastest bleek dat de man uit Hengelo vijf keer te veel had gedronken. In zijn auto zaten ook zijn vriendin en haar twee kinderen van 2 en 9. Ze raakten licht gewond en moesten voor onderzoek naar het ziekenhuis.